Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland gewonnen met 2-0. Doelpunten werden gemaakt door Steven Berghuis en Luc de Jong. Nederland staat nu derde in Pool G achter Turkije en Montenegro. Turkije won vanavond met 3-0 van Noorwegen. Voorafgaand aan de wedstrijd maakten de spelers een statement over de mensenrechten in Qatar. De spelers droegen bij het betreden van het veld in de Johan Cruijff Arena een shirt met de tekst Football Supports Change. In meerdere Turkse steden hebben duizenden vrouwen gedemonstreerd tegen het opzeggen van het Istanbul-verdrag. Dat Europese verdrag uit 2011 verplicht landen om geweld tegen vrouwen aan te pakken. De Turkse president Erdogan kondigde vorige week aan uit dat verdrag te stappen... omdat het volgens hem de traditionele familiewaarden ondermijnt en homoseksualiteit zou bevorderen. Vrouwen zeggen dat hun veiligheid in gevaar wordt gebracht als Turkije het verdrag opzegt. Volgens een mensenrechtengroep zijn dit jaar al 87 vrouwen in Turkije vermoord. De onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar de reformatorische Gomaru scholengemeenschap in Gorkum. Dat laat demissionair onderwijsminister Slop weten. In een artikel in NRC vertellen oud-leerlingen dat ze gedwongen werden hun homoseksuele gevoelens op te biechten aan hun ouders, ook als ze daar zelf absoluut nog niet aan toe waren. Slop noemt het verplicht uit de kast komen absoluut onaanvaardbaar. De Groningse politie heeft een man van 22 aangehouden op verdenking van ontvoering van een 22-jarige vrouw. De vrouw zat gisteren met een andere man in een auto toen ze naar verluid opzettelijk werden aangereden door de verdachte. Daarna nam hij haar mee tegen haar wil. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk meldde de verdachte zich s'avonds bij het politiebureau samen met de vrouw. Volgens de politie zijn het bekenden van elkaar. Het weer vanavond meer bewolking, maar droog. Ook morgen bewolking en smiddags in het noorden nog wat regen. In het zuiden soms zon en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 come home. Respect me, baby, when you know it's so, so good. Respect me, baby, like I know you. Wanna pure when my landscape changes, rearranges, I'll be stronger than I've ever been. No more stillness, more sunlight. Everything's gonna be alright.